Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste marathonwedstrijd van dit jaar op Nederlands natuurijs... is bij de mannen gewonnen door schaatser Crispijn Ariens. Op ijsbaan De Witte Poorten in Winterswijk pakte Klaas Portinga het zilver... en Christian Haasjes het brons. Bij de vrouwen won Sofia Schilder. Zij bleef Lianne van Loon en Esther Kiel voor. Bij twee ernstige ongelukken in Drenthe zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ene ongeval was rond half vijf op de N34 bij Emmen. Twee auto's botsten op elkaar. Een van de bestuurders kwam daarbij om het leven. De andere bestuurder en twee inzittenden raakten gewond. Het andere ongeval was een half uur later op de A28 bij Spier. Volgens de politie waren daar zeker twee auto's bij betrokken. Ook hier overleefde een bestuurder het niet. Hoe de ongelukken in Drenthe konden gebeuren is onbekend. Beide wegen bij Emmen en Spier zijn gedeeltelijk dicht in verband met de ongevallen. Een Duitse jongen is in Portugal opgepakt voor de moord op zijn familie. Volgens de politie zou hij tijdens een vakantie in Kaapverdië... zijn vader, stiefmoeder en haar dochter met messteken hebben omgebracht. Het Duitse gezin was er op vakantie. Voordat de lichamen in het vakantieappartement werden gevonden... vloog de verdachte van 19 naar Lissabon en daar is hij aangehouden. De politie zegt dat de jongen een psychische stoornis heeft. In Lichtenvoorde moesten de bewoners van zo'n 50 woningen urenlang hun huis uit... vanwege de vondst van een zwaar explosief in een woning. De politie kreeg daarover een tip. De bewoner van dat pand is aangehouden. De explosieve en opruimingsdienst heeft het explosief laten ontploffen buiten Lichtenvoorde. Dan het weer. Het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 1 en min 5 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen meer bewolking, maar nu en dan ook zon.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 I shouldn't have took those four pills. you to save me from myself. I need some help. I need you to take me. I need you to take me higher. All my, all my life, I've been praying, I've been waiting for a sign. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know. you to save me from myself. I need some help. I need you to take me. I need you to take me higher.